van 2 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal op tijdens een concert in Manchester. 22 mensen kwamen daarbij om het leven. De politie is al de hele dag bezig met een reeks invallen in verdachte woningen. Agenten troffen daarbij ook explosieven aan. Die zijn gecontroleerd tot ontploffing gebracht. In Amsterdam is het relatief rustig gebleven tijdens en na de finale van de Europa League. Manchester United won met 2-0 van Ajax in Stockholm. In het centrum van Amsterdam was ruimte voor 100.000 mensen die de wedstrijd op grote schermen konden kijken. Maar er kwamen zoveel supporters op af dat de politie via een NL-alert opriep om niet meer te komen. Ondanks het verlies van Ajax waren er geen grote ongeregeldheden. De politie heeft enkele tientallen arrestaties verricht voor belediging, wildplassen en verstoring van de openbare orde. In de hoofdstad van Brazilië is een massale demonstratie uit de hand gelopen. De betogers richten hun woede op de ministeries in Brazilië. Meerdere overheidsgebouwen moesten ontruimd worden. In een van de ministeries brak brand uit. Tienduizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen economische hervormingen. Ook eisen ze het aftreden van president Temer, die verdacht wordt van corruptie. De president heeft nu het leger op de betogers afgestuurd om een einde te maken aan de demonstratie. Het weer dan, het is hier en daar bewolkt.